Lot met het NOS Journaal. Justitie eist één jaar cel tegen oud-NS-topman Timo Huges... voor fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Oud-Veolia-baas De Beer moet wat het OM betreft acht maanden de cel in. De mannen zijn twee van de zes verdachten in de omvangrijke fraudezaak. Justitie verwijt Hugus dat hij niet ingreep. Toen bleek dat de NS via de oud-Veolia-baas vertrouwelijke informatie kreeg. Op basis van die informatie kon NS-dochter Abellio het winnende bod doen. Toen bleek dat de NS had vals gespeeld, kreeg Arriva de concessie. Door een technische storing bij de luchtverkeersleiding van Schiphol hebben vooral vertrekkende vluchten last van vertraging. De meeste landingen zijn wel volgens schema. Hoe lang de storing gaat duren is nog niet duidelijk. Meerdere maatschappijen hebben last van de storing. Bijvoorbeeld bij KLM zijn vijf vertrekkende en vijf aankomende Europese vluchten geannuleerd. En ook EasyJet kan minder vliegtuigen laten vertrekken. In Duitsland zijn vanmorgen zes asielzoekers uit Syrië opgepakt... van wie wordt vermoed dat ze een aanslag wilden plegen. Volgens de Duitse krant Die Welt hebben andere vluchtelingen... de mannen herkend als aanhangers van islamitische staat... en aangegeven bij de politie. Ze wilden volgens Duitse media de kerstmarkt in Essen aanvallen... met wapens of explosieven, maar het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de blokkade op de A7 in Friesland afgelopen weekend, voorafgaand aan de Sinterklaas-intocht in Dokkum. Met zo'n 40 auto's blokkeerden de deelnemers de snelweg om demonstranten van de actiegroep Kick-out Zwarte Piet tegen te houden. Volgens het OM is daarmee de verkeersveiligheid in gevaar gebracht. Het weer dan nog, het is bewolkt en regenachtig. Met name in het noorden van het land trekken stevige buien over.